Vanwege onder meer doorrekeningen was de deadline voor een akkoord vandaag. Details wilden ze nu nog niet geven, die volgen over drie weken op Prinsjesdag. Een belangrijk punt is de koopkracht die onder druk staat door de hoge inflatie. Wereldleiders reageren bedroefd op het overlijden van Michail Gorbachev, de laatste leider van de Sovjet-Unie. De Russische president Poetin heeft zijn medeleven betuigd. De Britse premier Johnson zegt dat hij de moed en integriteit die Gorbachev toonde bij het beëindigen van de Koude Oorlog bewonderde. Premier Rutte noemt hem een moedig hervormer met immense invloed op de geschiedenis. Gorbachev overleed op 91-jarige leeftijd in het ziekenhuis. Het is de vijfde en voorlopig laatste stakingsdag van de spoorvakbonden rijden vandaag geen NS-treinen in het zuiden en oosten van het land. De gevolgen zullen landelijk minder groot zijn dan gisteren... maar ook buiten het zuiden en oosten kan het treinverkeer vooral in de ochtend nog verstoord zijn... waarschuwt de NS. Dat komt doordat niet alle treinen op de juiste plek staan. De bonden sluiten niet uit dat er de komende tijd nieuwe acties komen voor een betere CAO. De politie in de Amerikaanse stad Indianapolis heeft een man van 22 aangehouden voor de schietpartij, waardoor een Nederlandse militair om het leven kwam. De schietpartij was afgelopen zaterdag bij een hotel. Drie militairen van het korps commandotroepen raakten daarbij gewond en maandag overleed een van hen in het ziekenhuis. De Nederlanders waren in de stad voor een oefening, maar het incident gebeurde in hun vrije tijd. Tennisser Gijs Brouwer heeft bij zijn Grand Slam debuut de tweede ronde behaald van de US Open. Hij won in drie sets van de Fransman Manarino. Tellen Griekspoor sneuvelde in de eerste ronde van New York. Het weer in het zuidoosten van het land kan een bui vallen. Overdag zijn er flinke perioden met zon bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Papa Chico's playing their song. All the people turn and around. Papa Chico, move your eyes. Your discover's hitting the ice. Papa Chico, sing this song. All the people are failing, they go. the children don't want the gun. Papa Chico's playing this song, all the people and around.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 Papa Chico, move your eyes goodness covers it in the ice, Papa Chico sing their song All oh, the people failing, they're gone singing ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. be gently swaying through the evening To the early hours of the morning I ain't gonna let you go en de regio.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 Wereldleiders reageren bedroefd op het overlijden van Mikhail Gorbachev, de laatste leider van de Sovjet-Unie. De Russische president Poetin heeft zijn medeleven betuigd. De Amerikaanse president Biden noemt hem een bijzondere leider... die zorgde voor de vrijheid van miljoenen mensen. Het is de vijfde en voorlopig laatste stakingsdag van de spoorvakbonden. Er rijden vandaag geen NS-treinen in het zuiden en oosten van het land. Het weer in het zuidoosten kan een bui vallen. Later zijn er flinke perioden met zon bij 22 tot 26 graden.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 Nu zeg, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja we flexen. Het is boef op de trek, denk ik dat ik om de shine geef?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 Did you hear a word? Show up, show up, show up, show up. Go up, go up, go up. you you Mr. Nasty, I clean it up. Go where nobody's been. Go where nobody's been. Have you ever had fun like this? I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Gonna sit on top of you. We gon' body so excited, so exotic. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Tease it, no self control.